Na onderzoek bleek de bron van de koolmonoxide een kapotte cv-ketel van een café te zijn. De brandweer voert nu metingen uit bij de omliggende woningen. Als de waarden het toelaten kunnen de bewoners vannacht weer naar huis. Het internationale ruimtestation ISS heeft problemen met de koelinstallatie. Een pomp die een van de twee koelingssystemen aandrijft... werd automatisch stilgezet nadat hij te heet was geworden. De bemanning heeft de pomp weer aangezet... maar voor de zekerheid zijn enkele niet-essentiële apparaten uitgezet... om het systeem zo min mogelijk te belasten. Volgens NASA zijn de zes bemanningsleden nooit in gevaar geweest. NASA kijkt nog of er misschien een ruimtewandeling nodig is... om het euvel definitief te verhelpen. Een Chinese tiener die in juli omkwam na een vliegtuigcrash in San Francisco... is niet één keer, maar twee keer overreden door een brandweerwagen. Dat bleek bij een hoorzitting over het vliegtuigongeluk. Volgens de onderzoekers overleefden ze in eerste instantie de klap met het vliegtuig. Tijdens de hoorzitting bleek ook dat de bemanning van het toestel fouten maakte bij de landing, waardoor het vliegtuig te laag en te langzaam landde. Bij de crash kwamen nog twee Chinese meisjes om het leven. Meer dan 180 mensen raakten gewond. Een GroenLinks-bestuurder uit Amsterdam-West is opgestapt vanwege een beledigende tweet over Nelson Mandela. John de Laat vergeleek de overleden oud-president van Zuid-Afrika in een Twitterbericht met de hoofdpiet. Hij benadrukte later dat de tweet sarcastisch was bedoeld. Het lokale bestuur van de partij vindt de tweet ongepast.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 can go last slow hours of morning. Experience is cheap. I should listen to the warning. But the cradle is soft and warm. ocean kan het beter krijgen en ze heb gelijk. heb gelijk. gelijk you look inside your heart, you don't have to be afraid of what you are.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 song to yourself. Think of someone listening.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 alleen 嗯。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 our dollars on the train to the party. And everyone who affair.